Save the Children zegt in een eerste reactie dat het besluit wordt aangevochten. Een woordvoerder zegt bovendien dat alle 1200 medewerkers in het land... de Pakistaanse nationaliteit hebben. Pakistan had in 2012 ook al kritiek op Save the Children. Via de organisatie zou een Pakistaanse arts zijn gerecruiteerd voor, door de CIA... om te helpen Osama Bin Laden uit te schakelen. Save the Children heeft dat altijd ontkend. Een doos met examens die in België per ongeluk was weggegooid is weer teruggevonden. 80 studenten van de Katholieke Universiteit Leuven hoeven daarom geen herexamen te doen. Een docent had de examens in een doos op tafel laten staan. De schoonmakers zagen dat aan voor oud papier en gooiden de doos weg. Toen de fout werd ontdekt werden de afvalcontainers doorzocht, maar werd niets gevonden. De studenten zouden daarom het examen opnieuw moeten maken. Enkele uren later was er toch nog goed nieuws voor de studenten. De examens lagen in een container waar normaal gesproken geen oud papier in wordt gegooid. Een lichtproject uit Emmen heeft in Spanje een internationale prijs gewonnen. De Hondsrugtunnel won in de categorie stedelijke en landschapsverlichting. De tunnel in het centrum van de stad, die in december in gebruik werd genomen, heeft ledverlichting die constant van kleur verandert. De Amsterdamse kunstenaar Titia X liet zich inspireren door de vormen van hunnebedden. Het Nederlandse vrouwenvoetbalelftal heeft de tweede wedstrijd op het WK in Canada verloren met 1-0. Tegenstander China maakte in Edmonton in de 90ste minuut het enige doelpunt. De hele wedstrijd was China al sterker geweest, maar tot het eind werden alle schoten op doel door keeper Sari van Veenendaal tegengehouden. De eerste wedstrijd op het WK won Nederland zondag met 1-0 van Nieuw-Zeeland.